Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS denkt dat Rusland de tactische kernwapens die het zegt te willen plaatsen in Belarus... niet daadwerkelijk zal inzetten. Het Amerikaanse nucleaire beleid wordt dan ook niet aangepast. De Russische president Poetin maakte de plaatsing gisteren bekend via de staatstelevisie. Volgens hem is het niet in strijd met internationale anti-kernwapenverdragen. Poetin wees erop dat de Verenigde Staten ook kernwapens in Europa hebben gestationeerd. Honduras verbreekt per direct de diplomatieke banden met Taiwan... en gaat meer samenwerken met China. In een officiële verklaring staat dat de regering van Honduras erkent... dat er slechts één China is en dat Taiwan een deel is van het Chinese grondgebied. Het Centraal-Amerikaanse land was een van de 14 landen die Taiwan officieel erkende. Het besluit van Honduras komt vlak na een bezoek van de minister van Buitenlandse Zaken van dat land aan China. De zomertijd is vannacht ingegaan. De klok is om twee uur een uur vooruitgezet... en daardoor is het ochtends langer donker nu en s'avonds langer licht. Op de laatste zondag van oktober dan gaat de klok weer terug naar de gewone wintertijd. De 100 activisten van Extinction Rebellion die eerder vandaag werden aangehouden bij een actie op eind, die eerder gisteren, moet ik zeggen natuurlijk, werden aangehouden bij een actie op Eindhoven Airport... zijn bijna allemaal vrijgelaten. Volgens de marechaussee betraden enkele honderden actievoerders het platform van de luchthaven. Ze waren naast de privévliegtuigen gaan zitten. Een groot deel van de demonstranten gaf geen gehoor aan de politieoproep te vertrekken... en zijn enige tijd vastgezet. Het Marokkaanse elftal heeft nu ook voetbalgrootmacht Brazilië verslagen. In een oefenwedstrijd in Tanger won het verrassend met 2-1. De oefenwedstrijd tegen de Brazilianen was de eerste grote krachtmeting van Marokko... na het succesvolle WK van afgelopen winter. Het weer. Het is bewolkt. In het zuiden valt van tijd tot tijd regen. In de noordelijke helft is het droog en kan nu en dan zelfs de zon even schijnen. Vanavond trekt het regengebied het land uit en klaart het hier en daar op. En het wordt maximaal 9 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De A9 naar Alkmaar is dicht bij knooppunt Holendrecht door werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de A2 naar Amsterdam. Voor knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijden. De vertraging daar is een kwartier.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 kom naar huis, want ik vind altijd wel een goede Al moet ik heel de wereld af op blote voeten In je favoriet doe die die nog naar je ruikt Oh, ik kom alleen maar linkerbaan shit down 106.9 FM.